voor spoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In het zuiden zijn omgekomen bij confrontaties tussen demonstranten en ordentroepen. Sinds in juli een einde kwam aan het staakt het vuren tussen de Koerdische PKK en de Turkse overheid... is het geweld in het zuidoosten van het land weer toegenomen. Dit deel van het land wonen overwegend Koerden. Vijf doden vielen in de provincie Mardin, dicht bij de grens met Syrië. Twee anderen kwamen om het leven in de stad Diyarbakir, die iets noordelijker ligt. Een op de drie Nederlanders is mantelzorger. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau gaven vorig jaar ruim 4 miljoen mensen hulp aan iemand uit hun omgeving met gezondheidsproblemen. Onder mantelzorg wordt bijvoorbeeld verstaan het helpen bij het huishouden of wassen en aankleden of het houden van gezelschap. Ruim 600.000 mensen hielpen langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week. Volgens het SCP combineert 80% van de mantelzorgers de hulp met betaald werk. Een rechtbank in Tunesië heeft zes studenten veroordeeld tot drie jaar cel omdat ze homo zijn. Nadat ze hun straf hebben uitgezeten mogen ze nog vijf jaar lang niet in de stad Kairouan komen. De stad is een bedevaartplaats voor moslims. Mensenrechtenorganisaties hebben forse kritiek op het vonnis. Amnesty International spreekt van een diep gewortelde, door de staat ondersteunde discriminatie van homo's. Bill Cosby heeft zeven vrouwen aangeklaagd die hem van seksueel misbruik beschuldigen. De Amerikaanse komiek zegt dat hij hen nooit heeft gedrogeerd of misbruikt. Volgens Cosby zijn de vrouwen op zijn geld uit. Het afgelopen jaar werd Cosby door meer dan 50 vrouwen beschuldigd van misbruik. De zeven die hem nu aanklagen hadden gezamenlijk een aanklacht ingediend... en deden hun verhaal daarnaast bij verschillende Amerikaanse media. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en eh, kan er wat regen vallen. Overdag is het eerst op veel plaatsen bewolkt.